Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het extra kabinetsberaad over nieuwe asielmaatregelen... heeft afgelopen avond niets opgeleverd. Na afloop wilden de ministers weinig kwijt... behalve dat de gesprekken inhoudelijk waren. De komende dag gaan de gesprekken verder. De coalitiepartijen praten al maanden over maatregelen... die de asielinstroom moeten inperken, maar komen er niet uit. De VVD voert daarom de druk op het kabinet flink op... Rutte wil voor vrijdag afspraken hebben gemaakt... en dreigt anders zijn kabinet ten val te brengen. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het gebeurde in de staat Oaxaca in het zuiden van het land. Het lijkt erop dat de buschauffeur de macht over het stuur verloor... en de bus viel daarna ruim 25 meter naar beneden. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken is onder de slachtoffers een kind van anderhalf jaar oud... Ook raakten 20 mensen gewond bij het busongeluk in Mexico. Er wordt steeds minder huishoudelijke afval weggegooid. Gemeenten hebben afgelopen jaar ruim 8 miljard kilo afval ingezameld. Het laagste niveau in bijna 30 jaar, meldt het CBS. Vooral groente, fruit en tuinafval werd minder opgehaald. Volgens het CBS heeft dat te maken met de droogte van vorig jaar. Daardoor vallen er minder bladeren van planten. Ook is minder puin ingezameld. Dat zou komen doordat er minder verbouwingen waren dan in de coronatijd. Gemiddeld produceerde iedere Nederlander vorig jaar 461 kilo afval. De NS verwacht dat de komende dag ook in het noorden van het land weer treinen kunnen rijden. Daarbij waarschuwen ze wel dat hier en daar nog beperkingen kunnen zijn. Storm Polie heeft zware schade aangericht op het spoor. ProRail verwacht vannacht nagenoeg alle bomen en takken van het spoor te halen. Alleen rondom Groningen zal er nog wat meer tijd nodig zijn. Het weer vannacht verloopt rustig. De wind valt uiteindelijk helemaal weg en het klaart op bij 3 tot 11 graden. De komende dag af en toe zon, maar ook een bui.